Schippers schrijft aan de Kamer dat ze alles in het werk zal stellen om via de bestuurlijke weg de horeca rookvrij te krijgen. In de praktijk gebeurt dat via het opleggen van boetes door de VWA. Daarbij geldt wel een uitzondering voor kleine cafés zonder personeel.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 om leveranties tegen te houden of exportvergunningen te weigeren. Tegen Iran zijn internationale sancties van kracht. Vorig jaar hield Nederland 242 zendingen voor Iran tegen. Dat zijn er veel meer dan een jaar eerder. Toen gebeurde dat nog maar 61 keer. De manier waarop de verstandelijk gehandicapte Brandon wordt verzorgd is niet wenselijk... maar voldoet wel aan de criteria... Dat schrijft staatssecretaris Veldhuizen van Zanten aan de Tweede Kamer. De 18-jarige Brandon wordt al drie jaar dagelijks aan de muur geketend in een instelling in Ermelo. De staatssecretaris wil werken aan verbetering, maar wijst er wel op dat Brandon in 2009 een aparte woonruimte voor hem van een half miljoen euro kort en klein heeft geslagen. Het dorp Berkel en Schot in de gemeente Tilburg krijgt dimbare straatverlichting. Dat kan een besparing opleveren van meer dan 50 procent. De straatlantaarns worden uitgerust met een sensor... waardoor het licht automatisch feller wordt als er iemand nadert. Als er niemand is...